Het lek kon rond 1 uur door werknemers van Shell worden gedicht. Er is geen gevaar voor omwonenden geweest, zegt de veiligheidsregio. Bij metingen in de omgeving is de stof niet aangetroffen... en ook bij Shell zijn geen gevaarlijke concentraties gemeten. Jongeren die na een veroordeling verplicht in therapie moeten... kunnen vaak niet zomaar terecht bij een therapeut. Dat meldt de Volkskrant op basis van een rondgang. Hoewel de rechter zo'n cursus oplegt... zijn er lange wachtlijsten, soms van een jaar. Het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming... en organisaties voor jeugdpsychiatrie erkennen het probleem. De Schipholtunnel gaat als het goed is minder vaak dicht vanwege een loos brandalarm, dat schrijft de Telegraaf. Volgens de krant mogen treinen bij lichte rookontwikkeling voortaan zachtjes doorrijden en gaan niet alle tunnelbuizen meteen dicht. Alleen bij serieuze incidenten gaat de tunnel nog dicht. Van alle landen in de wereld heeft de Nederlandse agrarische sector relatief gezien de laagste impact op het milieu, zegt ABN AMRO na onderzoek. Nederland scoort bijvoorbeeld hoog in het tegengaan van voedselverspilling en heeft ook strenge wetten en regels. Volgens de bank is per kilo landbouwproduct de gezamenlijke voetafdruk van onder meer CO2, energie, pesticiden en antibiotica in Nederland het kleinst. In Rotterdam is gisteren een 42-jarige man verdronken in de Zevenhuizerplas toen hij samen met zijn zoon zwom. Hulpdiensten vonden hem na 20 minuten. In totaal zijn deze zomer negen mensen verdronken, twee in zee en zeven in recreatieplassen en rivieren. Gemiddeld verdrinken er per jaar zo'n acht mensen bij zwemincidenten in open water. Het weer, veel bewolking, in Limburg kans op regen, in het noordwesten meer zon en droog en het wordt 21 tot 24 graden.